was een knappe matador. Hij sprak maar van amor, daar hinderin in Sevilla. Olé, olé, daar in Sevilla. Hij fluisterde maar in mijn oor, die knappe matador. sprak van houden en van trouwen, van een heerlijk nestje bouwen daar in Spanje. Maar na een week, ja toen bleek het was dan enkel maar een strook en met een brandje. Want toen ging hij er weer vandoor, die knappe matador, daar in de Rinse Oh. een reis naar Spanje in een loterij. Veertien dagen lekker in de zon. Maar dat reisje blijft me heel mijn leven bij. Omdat daar die vluchtpartij begon. Het was een kort maar hevig liefdesavontuur. Ik dacht echt hij was mijn levensvriend. Maar het was toch allemaal van korte duur. Waarom heb ik dat nu toch verdiend? Het was een knappe matador, hij sprak maar van amor. daar in de in Sevilla. Olé, olé, daar in Sevilla. Hij fluisterde maar in mijn oor, die knappe matador, daar in de in Sevilla. van en van trouwen, van een heerlijk nestje bouwen daar in Spanje. Maar na een week, ja toen bleek het was toch enkel maar een sprookje met geen franje. Want toen ging hij er weer vandoor, die knappe matador, daar ginder in Sevilla. Olé, olé, daar in Sevilla.